van 5 uur. Dielketeert samen met het NOS-journaal. Stellen die willen trouwen hoeven vanaf vandaag niet meer naar het gemeentehuis om in ondertrouw te gaan. Een melding doen via internet is voortaan voldoende. Ook de officiële akte van huwelijksaangifte verdwijnt. Voortaan krijgen paren een digitale bevestiging van de aanmelding van de trouwplannen. Met de invoering van de elektronische aangifte komt een einde aan een Nederlandse huwelijkstraditie. De dag van de ondertrouw symboliseerde vroeger het begin van de bruidsdagen, de periode waarin de bruiloft werd georganiseerd en allerlei feestelijkheden plaatsvonden. Voor een geregistreerd partnerschap geldt voortaan dezelfde procedure. De premier van Curaçao is afgetreden. Premier Asjes zegt dat hij geen steun meer heeft van zijn partij, Pueblo Soberano. De precieze reden is nog onduidelijk. Asje schreef pas morgen tekst en uitleg bij zijn vertrek. Asjes werd in 2013 premier na de moord op politicus Helmin Wiels. Hij heeft al langer problemen met zijn partij waar hem eigenzinnigheid wordt verweten. Asjes wordt opgevolgd door zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Whiteman. Die zegt dat hij slechts tijdelijk premier is, terwijl de partij naar een definitieve opvolger zoekt. De dode man die vorige week langs de A73 werd gevonden is een Italiaanse crimineel. Volgens Belgische media is de man van 22 die bekend was bij de Franse en Duitse justitie. Eerder werd al bekend dat er een verband was tussen de dode man en de liquidatie van een Belgische topcrimineel diezelfde dag. Tennisser Kiki Bertens is in New York doorgedrongen tot de tweede ronde van de US Open. De nummer 110 van de wereld versloeg de Kroatische Mirjana Lucic Baroni in drie sets. Het werd 3-6, 6-4 en 6-2. In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen Serena Williams.